Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Argentinië zijn zeker 49 doden gevallen, zegt de federale politie. Een woordvoerder van de reddingsdiensten zegt dat er 550 mensen gewond zijn geraakt. De trein botste vanochtend met 20 km per uur tegen een stootblok in het station van Buenos Aires. Toen het voorste treinstel tegen een stootblok botste, werden de wagons erachter in elkaar gedrukt. PvdA Tweede Kamerlid Dirk Samsom stelt zich kandidaat voor de opvolging van Job Cohen... Hij is daarmee de tweede die dat doet. Zijn collega Martijn van Dam was ochtend de eerste. Net als Van Dam zit Samsom negen jaar in de Tweede Kamer. Samsom zegt dat hij de partij nieuwe energie wil geven en haar wil teruggeven aan het hart van de samenleving, links van het midden. De gezondheidstoestand van prins Friso is niet veranderd, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Zijn situatie is nog altijd stabiel, maar de prins is niet buiten levensgevaar. De artsen die Prins Friso behandelen zullen meer bekendmaken over de prognose zodra dat kan, al dus de RVD. 22 Nederlandse top-economen roepen de Nederlandse samenleving op om snel een eind te maken aan de hypotheekrenteaftrek. In een manifest zeggen de economen dat lange wachten nog meer schade veroorzaakt. Ze willen niet alleen de hypotheekrenteaftrek afschaffen, maar ook maatregelen nemen om de huurmarkt in beweging te brengen. De politie heeft na een wilde achtervolging op de A16 drie inbrekers aangehouden. De mannen hadden ingebroken in een woning in het Brabantse Wagenberg en gingen er vandoor in een auto. Politieagenten ramden de auto van de inbrekers op de snelweg, maar die konden hun wagen op de weg houden. De achtervolging eindigde in Maden, toen een van de verdachten de macht over het stuur verloor en tegen een boom reed. Twee van de drie inbrekers probeerden nog te vluchten, maar werden na korte tijd gepakt. Het weer vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselend bewolkt en behoorlijk zacht. Maximaal 12 graden. Dit, is Kees Kwaks van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 8. Op de A4 hoofdlied Vlaardingen voor Ketelplein 3. Amsterdam-Den Haag de A4 bij Zoeterwoude Rijndijk 4. Op de A10 richting Zaandam verknopen Koenplein 5 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam verknopen Kleinpolderplein 8. Richting Rotterdam op de A15 vanuit Europort bij knooppunt Vaanplein 4. En vanuit Gorkum op de A15 voor Sliedrecht West 4 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein over 14 kilometer. En van Rotterdam naar Breda bij Rotterdam Feyenoord 5. A20 Hoek van Holland Gouda voor knooppunt de Brechtseplein 12. En van Gouda naar Hoek van Holland 10 kilometer bij Schiedam de nasleep van een ongeluk. A27 Gorkum Almere bij Beeldhoven 3.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 That old sun comes up every morning and goes back down. that way Stars show up every evening Man in the moon comes out to play away. And sure as the world keeps turning. Ellen eh, Alan Jackson zelf een hele mooie schrijver is, eh, heeft hij dit toch laten schrijven door Vicky McGee en Kildee Sackley.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 dat eh, deze figuren die dit eh, nummer geschreven hebben zelf ook nog een keer dit eh, op een cd geplaatst hebben en daarna het doorgegeven aan Rascal Flats om het nog eens een keer te zingen. Soms dan heb je wel eens een, een raar gevoel, want een tijd geleden, nou dan praat ik over zes, zeven jaar geleden, kwam ik op Floralia Country Festival en daar kwam ik Ida Red tegen informatie uit, eh, uit Engeland en uit Ierland. Vier eh, drie dames en twee heren die daar op het podium stonden. Ze hadden eigen nummers, maar ook covers. Onder andere dit. Oh, it's crying time again. You're gonna leave. say van uh, Buck Owens opnieuw uitgebracht is door Ida Red. Nou ja, opnieuw. Dit is ook van eh, een jaar of, eh, wat zal het zijn, zes, zeven geleden dat dit cd'tje uit is gekomen. En dit is nog zo'n nummer van diezelfde Ida Red. Ze leken eruit alsof ze uit de folk kwamen en voor dit geval even wat country hadden opgenomen. was een formatie die eh, daar op dat eh, terrein rondliep. Zo van, eh, ja, wat doen we hier eigenlijk? Het was een heel vreemd, heel vreemd gevoel bij deze dames en deze heren uit Engeland en uit Ierland. Dat heb ik bij deze man nooit gehad. Alhoewel hij is tegenwoordig een beetje meer naar de Amerikanen gegaan. Dan heb ik het over Rodney Crowell. Jewel of the South, zo heet deze CD. Heeft een hele makkelijke titel gevonden voor een liedje. Gewoon Just Say Yes. I'm not in some corner tonight Wasting my time I'm not at the end of the bar Out of my mind I've been down on my luck for sure But I'm not down on myself no more So if you open up the door change heb heel wat eh, cd's liggen van deze Rodney Crowell. Ook uit de tijd dat hij nog getrouwd was met eh, Rosanna Cash. En toen hoorde je dat de muziek toch wel eh, beïnvloed werd door Johnny Cash. Toen de tijd zijn, zijn schoonvader. Ah, dat kun je niet omheen natuurlijk. Hè? Als je schoonvader ook muziek maakt, dan ga je dat met elkaar toch wat meer, wat meer doen. En dan gaat de muziek toch allemaal op elkaar lijken. Rodney Crowell nu meer in de Amerikanen. Ik zal het u wel eens in een volgende uitzending laten horen. Vorige keer had ik ook tegen u gezegd van Pop Meets Country. U weet wel, misschien die cd met eh, allemaal eh, hits van de Stones door diverse artiesten gespeeld. Er zijn gewoon heel veel eh, popartiesten die zich bezig willen houden met de country music, maar ook andersom. Denk maar aan zo'n Leon Ryan die de popmuziek ging onder andere. One Good Love is een duet met Waylon Jennings van Neil Diamond. It took a while for me to know What I was looking for And every heart i ever known Just left me wanting more take hold of a restless heart Lead it back to solid ground You can search the world for happiness And never give I can treasure Is all I really need One good love can Turn it all around Take hold of a restless heart lead it back to solid ground. One good love can take you to the light. With just one touch, you can forget a thousand empty can search the world for happiness and never get enough. And all together love uit een uh, Russische eh, en Poolse vader en moeder. Hij is eh, verhuisd naar Amerika, groeide op in Brooklyn en heeft daar heel wat muziek gemaakt. Sinds 1958 is hij officieel bezig in de, in de popmuziek, in de blues, in de jazz, in de country. Hij heeft allerlei soorten muziek gemaakt. Deze Neil Diamond niet gemaakt. Hij maakt het nog steeds. Hij is op dit moment 70 jaar oud. En ik heb net op zijn website gezien dat hij dit jaar nog 27 optredens doet. Van diezelfde country cd, Tennessee Moon, staat ook een nummer op Marry Me met Buffy Larson. Say that you'll marry me Sometimes carry me And I will be there forevermore And if you marry me I will give everything And I will do it sim I can say for sure All that I have is yours belong met eh, Buffy Larsen. Vlak voor haar doorbraak in 1998 eh, was Ilse de Lange nog volop bezig met de country music. Daarna heeft ze ook nog wel een cd uitgebracht, maar echte country zat er nog niet meer in, want ze ging meer naar de pop toe. Het werd steeds poppier, de country die zij bracht. Maar vlak voordat ze doorbrak, zei ik al, had ze nog één nummer opgenomen. Een aantal nummers opgenomen met eh, Ruud Hermans. Onder andere The Angels Rejoiced Last Night. en Charlie Leuven, zij hebben het geschreven en Ruud heeft het nog steeds op zijn repertoire staan, ook als hij die, uh, die befaamde huiskamerconcerten van hem geeft. Misschien is dat eh, een idee voor u om eens een keer te kijken op zijn website uh, daar staan de, de huiskamerconcerten van hem op. Het zijn besloten middagen waar maximaal 35 mensen terecht kunnen en daar heeft hij dan een optreden. Ik heb een bescheiden setje aangeschaft voor wat dingen op te kunnen nemen opnemen. En wij nemen al die eh, concerten op. En we gaan daar in later stadium eens een keer een cd van uitbrengen. Een klein voorproefje daarvan. I ain't gonna marry in the fall I ain't gonna marry in the spring Cause I'm in love with a pretty little girl Who wears a diamond ring I'm just a country boy Money have I none But I've got silver in the stars Gold in the morning sun Gold in the morning sun never gonna kiss the ruby red lips of the prettiest girl in town. Never gonna ask her if she'd marry me. She'd only turn me down. But I'm just a country boy Money have I none But I've got silver in the stars Gold in the morning sun Never could afford a store-bought ring With a sparkling diamond stone all I could afford is a loving heart The only one I own And I'm just a country boy Money have I none And I've got silver in the stars Gold in the morning sun. Gold in the morning sun. En als ik daar dan ben, dan eh, hebben wij regelmatig nog dat we eens eh, wat muziek afluisteren of eh, ja, oude herinneringen ophalen van hoe dat het vroeger was. Nou ja, vroeger, wat is vroeger hè? In, de, in de muziek? Dan ben je na een jaar ben je al heel snel oud. We krijgen dan ook regelmatig nog een gesprekje over Ilse de Lange en haar muziek. En dan zeggen wij toch tegen elkaar van... Dit is nog steeds het mooiste nummer wat ze ooit gemaakt heeft. Van haar eerste cd, Old Tears. walking that line, saying I'm fine. Thought I'd kicked you out of my state I can't remember Every brain cell's focused on you Blake and Brian, You Giving Me Amnesia. De Rick Powell hij heeft het geschreven, heeft het ook geproduceerd voor deze formatie. En eh, Blake and Brian, zij brachten in 1998 eh, een cd uit. En dit was de titeltrack van hun cd. Alison Moore, A Soft Place to Fall. Daylight has found me here again You can ask me anything But where I've been The things that used to matter Seem so small When you're looking for a soft place to fall Don't misunderstand me, baby, please. I didn't mean to bring back memories. You should know the reason. I was looking for a soft place to fall straks eh, een, nummer van eh, Waylon Jennings, Jennings samen met uh, Neil Diamond. Ik heb nu nog een nummer gevonden van die uh, Waylon Jennings uh, alleen, ook uit 1998 alweer. I ain't living long like this. I looked for trouble and I found it, son. Straight down wayside drive Son of a car an all my life That rope was stuck hard to a nerve This is the sound of two hearts beating in time. Dat wordt geschreven over de Woody's Man en vrouw schrijven samen hun muziek, ook Habits of the Heart. Here we go again, about to cross the line, falling way too fast. We know the warning signs, we should take it slow. Every time we try, we know we just can't fight. emptiness inside, habits of the heart. Oh, so hard to break. Reaching out for love was our very first mistake. See a pretty face. That's just how. very first mistake See a pretty face That's just how it starts It's so, so hard to break Habits of the heart Michael en Diane Woody, dat zijn de namen van deze dame en heer, man en vrouw. Ik heb nog een man en vrouw in de cd spelen althans een cd'tje pas geleden nog hier in Nederland geweest. Art en Lisa, ze hebben de cd Healing Time uitgebracht. Dit is geschreven door die Lisa. This place is just a sandbox, is what my daddy said to me.